ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A10 Noord bij Amsterdam. Tussen afrit Watergraafsmeer en Zeeburg is een ongeluk gebeurd. De afrit en twee rijstokers zijn daar dicht.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 call you separate ways Guess that they don't know you cause today, that was yesterday Yesterday is over, it's a different day Sound like broken records playing over, but you promised them Next time you show restraint out the window.